Zo ging dat op Postpop. Ja, jammer, echt teleurstellend. Hè? We hadden natuurlijk nog lekker een dagje kunnen genieten. Vijf minuten regenbuitje en eh, het is voorbij, maar ja. Helaas, we doen het er maar mee. Hè? Het is jammer. Het is jammer dat het niet... Onbegrijpelijk. Ja, wel begrijpelijk, ja. ja. Dat risico kennen ze niet lopen, hè. vind ik. Het is nu code oranje in grote delen van het land. Dan kan het gevaarlijk zijn om een festival door te laten gaan. Je hoort Roosmarijn van Weerplaza. Zware windstoten, flink wat regenwater in korte tijd... en ook hagelstenen die kunnen uitgroeien tot 2 à 4 centimeter groot. Dus ja, dat zijn toch wel eh, ja, gevaarlijke situaties die kunnen optreden... op het moment dat zo'n bui precies over zo'n festivalterrein heen trekt. Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft voor de vierde keer de Giro Donne gewonnen. Ze komt nu op gelijke hoogte met Anna van der Breggen... die de Ronde van Italië ook al vier keer won. Van Vleuten is bezig met haar laatste jaar als prof. De 40-jarige was in mei al de beste in de Vuelta voor vrouwen... en probeert eind deze maand ook nog de Tour de France Femme te winnen. In Drenthe is een schapenboer aangevallen door een wolf. Het dier is door een jager doodgeschoten. Het gebeurde in het dorp Wapse. RTV Drenthe meldt dat de boer de wolf probeerde weg te jagen... met een hooivork en een schep. Maar toen werd hij in zijn arm gebeten. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De pezen in zijn arm zouden zijn beschadigd. En we hebben een nieuwe Miss Nederland. Miss Nederland 2023. Ricky! Ja, de 22-jarige Ricky Kolle is Miss Nederland 2023. Ze is daarmee de eerste transgender vrouw die deze titel behaalt. Ricky is in de Nederlandse modellenwereld geen onbekend gezicht. Ze deed in 2018 ook al mee aan het televisieprogramma Holland's Next Topmodel. En ze houdt haar titel een jaar lang en doet later ook mee aan de verkiezing van Miss Universe in El Salvador. Dan het weer. De komende uren dus onweersbuien over heel het land.